Het zijn Kamervoorzitter Flauw van de Waalse Socialisten en Senaatsvoorzitter Pieters van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Reformateur Di Rupo had gisteren gevraagd ontheven te worden van zijn functie, omdat de onderhandelende partijen het niet eens konden worden. Koningin Beatrix begint maandag met een nieuwe consultatieronde over een kabinetsformatie. Ze spreekt eerst haar adviseurs, onder wie Cenk Willink, de vicepresident van de Raad van State. En later op de dag komen de fractievoorzitters van de grootste partijen langs. dinsdag de andere fractieleiders. Vanmiddag zei oud-informateur opstelte dat een akkoord binnen handbereik was toen de PVV niet meer verder wilde. Mobiel bellen wordt in snel tempo duurder. Volgens het VARA-programma Kassa komt dat doordat veel telefoonproviders overgaan op betalen per minuut in plaats van per seconde. Volgens Kassa is een gemiddelde beller die nu 60 euro verbelt straks 110 euro kwijt. President Karzai van Afghanistan heeft een commissie in het leven geroepen die moet proberen vredesbesprekingen te beginnen met de Taliban. De VS steunt het initiatief, maar wil dat er alleen wordt gepraat met Taliban die geweld afsferen. Tot nu toe is elke poging tot onderhandelingen met de Taliban mislukt. Onder meer omdat die blijven eisen dat eerst alle buitenlandse troepen vertrekken. Bij de opening van het boekenfestival Manuscripta is een nieuwe literaire prijs aangekondigd. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt voor een roman die vanuit een Europese taal naar het Nederlands is vertaald. De schrijver krijgt 10.000 euro en de vertaler 2500 euro. Twintig Nederlandse en Vlaamse boekhandels maken een eerste selectie... waarna een vijfkoppige jury de winnende roman kiest. In juni volgend jaar wordt de prijs voor het eerst uitgereikt. Het literaire festival Manuscripta, dat afgelopen avond in Amsterdam begon vormt de opening van het boekenseizoen.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 Yo, in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. It's Nightwalk. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. In the mix with Nightwalk. Hi, darling. The kids say they love you. Hey, baby. Is everything fine with you? Please forgive me. But I'm trying not to cry. I've I don't think that can take it anymore Zaterdagavond, zondagochtend is maar niet bekijkt. We zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk. En dat betekent tot en 1 uur niemand minder dan onze eigen resident DJ uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Hetzelfde programma heeft hij ook op eh, Dance for the Vet. Met als opening de Raw Band Clouds Across the Moon. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Vet. DJ Mauzo tot een 1 uur in de mix op de radio. Thank you. pauze met zijn Global House Vibes. Global House Vibes with DJ Malvo. eyes and feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts real tight. Temperature is rising, feeling, too feeling. beste van dance in de mix op de radio. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij is de microfoon een beetje overleden. Ik vind hem een beetje broer klinken of mijn koptelefoon is overleden. Kies hem nou zo nog een klein half uurtje hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Web. something you could not see on TV. When electronic music was something so underground it never saw the light of day. When it was deep, when it was raw. Well, I'll let you in on a secret. Today's the day we take it deep again. Just some blow your mind state of music. Back to when it was more than a sound, more than a fashion statement, more than a cool thing to be doing. Back when, if you didn't know the dance of the week, we could not care less. This is a middle finger to all the people that feed the hype, all the people that feed off the hype. This hype is the other way around. This is electronic drugs. of mine. Sopra luna, de de up don't Speak American. Gobble, gobble, gobble, gobble, gobble, gobble. ook weer een einde. We horen het afgelopen uur niemand dan onze eigen resident DJ Mauzo... een uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Gelijknamig programma heeft hij op eh, Dance for the Fam. Ik meen op de donderdag en ook af en toe geloof ik op de zondagavond. CFM Zandvoort, dit was de Nightwalk. Ik wens je nog een hele fijne zondagochtend. Doe voorzichtig, doe veilig, doe rustig. En wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer vanaf 11 uur... live hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Graag tot een andere keer. Hoi.